Drie uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De kap op de zeven woningen in Hees in Brabant die afgelopen weekend werden ontruimd... is bij de bouw niet goed vastgemaakt, blijkt uit een inspectie die afgelopen dag is uitgevoerd. De bewoners kunnen voorlopig nog niet naar huis... omdat delen van het ingezakte dak naar beneden kunnen komen. Er is volgens de onderzoekers geen gevaar dat de hele bouwconstructie instort. De bewoners werden zaterdag hals over kop geëvacueerd... nadat een van hen een krakend geluid had gehoord... en een monteur had geconstateerd dat de daken niet veilig waren. Een groeiend aantal mensen denkt dat thuiswerken en videovergaderen... ook na de coronacrisis populair blijven. Zo is het aantal thuiswerkers dat zegt dit na de crisis te blijven doen... de afgelopen twee maanden gestegen van 25 naar 45 procent... meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid... Wel vindt ruim een derde dat thuiswerken het scheiden van werk en privé lastig maakt. Verder meldt het Kennisinstituut dat het reisgedrag is veranderd. 28% van de ondervraagden die wel eens met het OV reisden... verwacht dat na de crisis minder te doen. De regeringsleiders hebben waarschijnlijk nog minstens de hele nacht nodig... voor het overleg over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting. EU-president Michel probeert landen mee te krijgen... door financiële meevallers uit te delen... Nederland is een hogere korting op de jaarlijkse EU-bijdrage aangeboden. In Michels plan staat dat het coronaherstelfonds aan strenge voorwaarden moet voldoen. In Vlaardingen heeft de politie een auto aangehouden met elf mensen erin. De vrouw en tien kinderen waren op weg naar de speeltuin voor een kinderfeestje. De kinderen zaten tussen de voorstoelen en de achterbank... en op de bodem bij de voetenruimte. De vrouw krijgt een boete van 160 euro. Het weer, op veel plaatsen opklaringen. Alleen in het noorden kan een bui vallen. In het binnenland kan wat mist ontstaan. Overdag eerst zonnig, later wat bewolking.